Morat Wakili met het NOS-journaal. De regering Biden voert de druk op bij het autoritaire bewind van president Daniel Ortega in Nicaragua. Nieuwe sancties zijn gericht op de lucratieve mijnbouwsector van het land. Volgens de Amerikanen is het doel om de middelen te ontzeggen... dat het nodig heeft om de democratische instellingen in Nicaragua te blijven ondermijnen. Eerdere sancties van de VS waren gericht op dictator Ortega... zijn vrouw en vicepresident Morillo en personen die dicht bij hen stonden. Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten zou het OM niet open zijn. Hierdoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel, schrijven de advocaten. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie tegen Trouw de verwijten uit de brief te kennen. Maar hij voegt toe dat het gebruik van cryptodata door rechters rechtmatig is bevonden. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed vanochtend de Amerikaanse tijd tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk hem fataal werd of dat hij al eerder onwel werd. Gisteren plaatste hij een laatste post op Instagram waarin hij een liedje zingt. Onder het bericht staan inmiddels meer dan 30.000 reacties. veel al van fans die hem bedanken voor zijn werk. Hij werd geprezen voor zijn rol in onder meer de serie Will and Grace. Jordan is 67 jaar geworden. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïense militairen in Engeland. Dat heeft minister van Defensie Ollongren bekendgemaakt. Het gaat om het oefenen van Oekraïense recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Het weer. Vanochtend start lokaal met een enkele mistbank, maar die verdwijnen snel. In de loop van de dag trekken, enkele wolkenvelden over.